Dat heeft burgemeester Abu taleb gezegd op een persconferentie. In de regio Rotterdam zijn tot twee uur vannacht 24 aanhoudingen verricht. Vorig jaar werden in de hele nacht 86 mensen gearresteerd. In Capelle aan den IJssel en Hoek van Holland trad de ME op... maar om veel meer dan wat klierende jongeren ging het niet, al dus Abu Taleb. Na de strandredden in Hoek van Holland van een paar maanden geleden... is de Rotterdamse politie erop gespitst de zaken in de hand te houden. Er zijn 1100 agenten ingezet. In grote delen van de wereld is het nieuwe jaar ingeluid met vuurwerk en grote nieuwjaarsfeesten. Op het westelijk halfrond is het aftellen nog in volle gang. In Frankrijk en Duitsland hebben de regeringsleiders de hoop op economisch herstel uitgesproken... maar ook benadrukt dat het nieuwe jaar niet meteen het einde van de crisis betekent. De Zuid-Afrikaanse president Zuma zei dat 2010 door het WK voetbal... het belangrijkste jaar voor zijn land wordt sinds het einde van de apartheid in 1994. De Australische premier Rudd stond stil bij de klimaatveranderingen... En de Britse premier Brown sprak over de terreurdreiging die aan het eind van het decennium nog net zo duidelijk aanwezig is als aan het begin ervan. President Obama heeft de eerste rapporten gekregen over de mislukte aanslag op een vliegtuig bij Detroit. De rapporten gaan over de gaten in de beveiliging die het mogelijk maakten dat de Nigeriaanse dader met de explosieven aan boord kon komen van een vlucht naar de Verenigde Staten. Van de Nigeriaan bleken allerlei gegevens bekend te zijn bij de verschillende Amerikaanse veiligheidsdiensten, maar die werden niet doorgegeven. Obama is nu op vakantie in Hawaii, waar hij de voorlopige rapporten zal bestuderen. Dinsdag heeft hij een bespreking met de hoofden van de veiligheidsdiensten. Dan het weer, hier en daar wat sneeuw en minima net onder het vriespunt. Overdag weinig verandering.